Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Negamidatie op straat. Uit onderzoek in opdracht van de Belgische overheid blijkt dat dat bij de helft van de ondervraagde vrouwen het afgelopen jaar nog is gebeurd. Uit het onderzoek wordt niet duidelijk waar in Brussel vrouwen vaak worden lastiggevallen. Met de nieuwe app wil de stad dat probleem aanpakken. Vrouwen kunnen een melding maken wanneer ze bijvoorbeeld worden betast of nagefloten. Op plekken waar veel meldingen binnenkomen worden vervolgens lokvrouwen ingezet. Vrouwelijke agenten in burgerkleding. Minister van Economische Zaken Wiebes heeft op bezoek in Zeerijp gezegd dat mensen die schade hebben door de aardbevingen daarvoor moeten worden gecompenseerd en dat de reparaties op gang moeten komen. Hij wil zo snel mogelijk een schadeprotocol. Directeur Schotman zei vanochtend op Radio 1 dat de NAM zelf actie onderneemt als zo'n schadeprotocol er niet binnen een maand ligt. In Zeerijp in Groningen was maandag een aardbeving. Minister Wiebes sprak er vanmiddag met Groningse bestuurders. Er waren zo'n 100 demonstranten bij het dorpshuis. De Nederlandse aardoliemaatschappij komt vandaag met een voorstel om de gasproductie in Groningen af te bouwen. Huurverhogingen op basis van inkomensgegevens van de Belastingdienst zijn niet in strijd met de wet. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Huurdersvereniging De Woonbond was een zaak tegen de overheid en verschillende woningcorporaties gestart vanwege deze zogenoemde gluurverhogingen. Als huurders van sociale huurwoningen meer verdienen dan de norm, moeten ze meer huur betalen. Dat moet doorstroming bevorderen. Het weer bewolkt, van tijd tot tijd regen. In de loop van de avond wordt het vaker droog. In opklaringen ontstaat dichte mist en dan kan de temperatuur dalen tot rond het vriespunt. Morgen en vrijdag is er nog steeds veel bewolking, maar dan is er maar af en toe wat regen.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 De vertraging is daar ruim een uur door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De afrit is dicht, je kunt keren bij Laren. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Harmelen 13 kilometer en een half uur oponthoud. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Ido Ambacht en Sliedrecht 20 minuten tijdverlies.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 Uit het onderzoek wordt niet duidelijk waar in Brussel vrouwen vaak worden lastiggevallen. Met de nieuwe app wil de stad dat probleem aanpakken. Vrouwen kunnen een melding maken wanneer ze bijvoorbeeld worden betast of nagefloten. Op plekken waar veel meldingen binnenkomen worden vervolgens lokvrouwen ingezet. Vrouwelijke agenten in burgerkleding. Minister van Economische Zaken Wiebes heeft op bezoek in Zeerijp gezegd dat mensen die schade hebben door de aardbevingen daarvoor moeten worden gecompenseerd en dat de reparaties op gang moeten komen. Hij wil zo snel mogelijk een schadeprotocol. Directeur Schotman zei vanochtend op Radio 1 dat de NAM zelf actie onderneemt als zo'n schadeprotocol er niet binnen een maand ligt. In Zeerijp in Groningen was maandag een aardbeving. Minister Wiebes sprak er vanmiddag met Groningse bestuurders. Er waren zo'n 100 demonstranten bij het dorpshuis. De Nederlandse aardoliemaatschappij komt vandaag met een voorstel om de gasproductie in Groningen af te bouwen. Huurverhogingen op basis van inkomensgegevens van de Belastingdienst zijn niet in strijd met de wet. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Huurdersvereniging De Woonbond was een zaak tegen de overheid en verschillende woningcorporaties gestart vanwege deze zogenoemde gluurverhogingen. Als huurders van sociale huurwoningen meer verdienen dan de norm, moeten ze meer huur betalen. Dat moet doorstroming bevorderen. Het weer bewolkt, van tijd tot tijd regen. In de loop van de avond wordt het vaker droog. In opklaringen ontstaat dichte mist en dan kan de temperatuur dalen tot rond het vriespunt.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 In de Randstad is onder andere veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Muiden en Blarikum 9 kilometer. De vertraging is daar ruim een uur door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De afrit is dicht, je kunt keren bij Laren. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Harmelen 13 kilometer en een half uur oponthoud. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht 20 minuten tijdverlies. Ook op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Wadenooien en Echtelt 5 kilometer en een kwartier verdraging.